Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal jongeren dat een overdosis medicijnen neemt... is de afgelopen twee jaar sterk toegenomen. Dat zegt het Vergiftigingencentrum. Het gaat met name om paracetamol en ibuprofen en dan niet in kleine hoeveelheden, zegt deze onderzoeker. Massale overdoseringen. Dit zijn, zijn eh, tientallen tabletten tegelijkertijd. Soms wel 50, 100 tabletten per keer. Dit suggereert dat men gebruikt wat men voorhanden heeft op dat moment. Dus het is niet een, een weloverwogen, keurig uitgewerkt plan. Kinderpsychiaters zeggen dat het een schreeuw om aandacht is.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 Eerder was dat 30 jaar, maar het Openbaar Ministerie was het daar niet mee eens en ging in beroep. Een hogere rechter heeft er dus levenslang van gemaakt. Waarom de man zijn familie doodde is nog altijd onbekend. Onderwijsminister Robert Dijkgraaf komt met een zak geld om iets te doen aan het geluk van studenten. De stress en prestatiedruk moeten omlaag. En ook wil de minister dat studenten op het mbo, hbo en op de unie zich meer thuis gaan voelen bij hun opleiding. Trekt hij elk jaar 15 miljoen euro vooruit. En in Drenthe zijn grootse plannen voor een nieuw pretpark. In de buurt van Meppel moet het komen en het wordt wel anders dan je misschien verwacht. Geen achtbanen of attracties, maar historische shows. Zo'n pretpark is er ook in Frankrijk en ze willen er in Drenthe dus ook een maken over de Nederlandse geschiedenis. Voor Drenthe is het goed nieuws, zegt deze verslaggever. De verwachting is dat het nou tegen de 800.000 bezoekers per jaar gaat opleveren. En nou ja, er wordt geschat op zo'n 800 mensen die er fulltime gaan werken in eerste instantie. En dat kan later oplopen naar eh, eh, rond de 1500 medewerkers. Het park wordt drie keer zo groot als de dierentuin Wildlands in de buurt. Ze hopen dat het park open kan gaan over ongeveer vijf of tien jaar.